Uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Koerdische Arabische dorpen in de gebieden die ze veroveren op islamitische staat. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie plegen de strijders mogelijk oorlogsmisdaden. Koerdische troepen hebben duizenden huizen vernield door ze op te blazen, in brand te steken of met een bulldozer omver te rijden, zegt Amnesty. Ook op satellietbeelden zou te zien zijn dat complete dorpen zijn verwoest. IS heeft in een online magazine dat aan de terrororganisatie wordt toegeschreven... de dood van IS-strijder Jihadi John bevestigd. De Brit werd de verpersoonlijking van de vreedheid van de Islamitische Staat... nadat filmbeelden, waarop is te zien hoe die westerse gijzelaars onthoofden... wereldwijd afschuw wekten. In het magazine staat een lovend verhaal over Jihadi John. Afgelopen november werd hij in IS-bolwerk Raqqa dodelijk getroffen... tijdens een aanval met een drone. Het kabinet heeft een prognose dat er dit jaar 90.000 asielzoekers naar Nederland komen naar zich neergelegd. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. Ambtenaren gaven vorig jaar een schatting van 90.000 asielzoekers door. Maar het kabinet heeft ervoor gekozen met een lagere verwachting van 58.000 te werken. Volgens de bronnen van Nieuwsuur had het kabinet daar politieke redenen voor. Vooral de VVD vond 90.000 een onaanvaardbaar hoog getal. In Rome is de Italiaanse filmregisseur Ettore Scola overleden. Italiaanse krant La Repubblica schrijft dat met Scola de laatste grootmeester van de Italiaanse cinema is heen gegaan. Scola maakte tussen 1964 en 2013 tientallen films, waarvan Brutti Sporchi e Cattivi, La Famiglia en Una Giornata Particolare de bekendste zijn. In Nederland was hij vooral bekend van die laatste film met in de hoofdrollen Marcello Mastroianni en Sofia Loren. Scola is 84 jaar geworden. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Een enkele winterse bui kan lokaal tot gladheid leiden.